Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een groot aantal uitgeleend heeft rookschade opgelopen. Het gaat om de topstukken uit de collectie. Die waren uitgeleend aan een museum op een Duits waddeneiland. In het Duitse museum ontstond vannacht brand door kortsluiting. Van de 64 uitgeleende werken hebben er 40 rookschade opgelopen. Medewerkers van het Singer Museum gaan morgen met een schade-expert naar Duitsland om de schade op te nemen. Bondskanselier Merkel heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de Duitse neonazimoorden. Ze deed dat tijdens een herdenking in Berlijn. Veel familieleden waren lange tijd onterecht verdacht omdat de politie niet ontdekte dat de moorden bij elkaar hoorden en gepleegd waren door neonazies. Om 12 uur was het in heel Duitsland een minuut stil. Tussen 2000 en 2007 werden 10 mensen vermoord. Acht Turken, een Griek en een Duitse politieagenten. Twee van de drie verdachten hebben zelfmoord gepleegd. De derde, een vrouw, zit vast, maar weigert iets te zeggen. Een man die met zijn dochter zonder toestemming is gefilmd in het VU Medisch Centrum begint een klachtenprocedure tegen het ziekenhuis. Er werden beelden gemaakt voor een nieuw reality-programma van iWorks voor RTL. De afspraak was dat patiënten van tevoren om toestemming gevraagd zou worden, maar dat is bijvoorbeeld niet gebeurd bij mensen die buiten bewustzijn waren. In Londen heeft premier Cameron een conferentie over de toekomst van Somalië geopend. Tientallen wereldleiders en ministers, onder wie minister Roosentaal, praten over het verbeteren van de situatie in Somalië. Het land wordt al jarenlang geteisterd door anarchie, burgeroorlog, hongersnood en de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De Britten zeggen dat het land een tweede kans verdient. Het weer, bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 12 graden. Morgen grijs en lokaal wat motregen. Ook dan wordt het een graad of 12. In het weekend droog en geregeld zon. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 It a go down. Give me the music, make me rock inna the dance. You play it on the radio, I saw me say we a go hear it on the stereo. I saw me know we a go play it on the disco.